Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het Oekraïense leger heeft de stad Slavjansk omsingeld en afgesloten van de buitenwereld. Volgens het Amerikaanse persbureau AP zijn alle belangrijke toegangswegen geblokkeerd. Het centrum van de stad is nog in handen van pro-Russische separatisten. Gistermiddag meldde interim-president Turchinov dat de herovering van de stad in het oosten moeizaam verloopt. Bij de gevechten in Slavjansk tussen het leger en de separatisten zijn zeker zeven doden gevallen. Ook in andere steden in het oosten van het land is het onrustig, zoals in Kramatorsk en Donetsk. Ook in het zuidelijk gelegen Odessa zijn er confrontaties. De Amerikaanse president Obama heeft minister van Justitie Holder gevraagd om een breed onderzoek in te stellen naar de doodstraf in het land. De stap komt na een mislukte executie in Oklahoma. De dodelijke injectie bij Clayton Lockett mislukte doordat er een ader was gescheurd. Daardoor kon het gif zich niet in zijn lichaam verspreiden. De man leverde een drie kwartier durende doodstrijd en overleed uiteindelijk aan een hartaanval. Obama zegt dat de doodstraf in sommige gevallen misschien wel gerechtvaardigd is, maar dat voltrekking van die straf aanzienlijke problemen met zich meebrengt. Ik denk dat we ons als samenleving een paar moeilijke en diepgaande vragen moeten stellen, zei Obama. In Gulpen zijn zes kinderen onwel geworden in een zwembad. Door een storing in de elektrische apparatuur kwamen gistermiddag vermoedelijk chloordampen vrij. De kinderen zijn naar de huisartsenpost in Gulpen gebracht. De storing in zwembad Mozakwa ontstond rond drie uur. Anderhalf uur later werd het bad ontruimd. Op dat moment waren ongeveer 600 mensen binnen. Sommigen hadden last van hun luchtwegen. De bezoekers kregen te horen dat ze zich bij hun huisarts moesten melden... als de klachten vijf uur later nog niet weg waren voor zover bekend zijn uiteindelijk zes kinderen met ademhalingsklachten naar de dokter gegaan. Het weer. Plaatselijk ligt de vorst, overdag zon en het blijft droog en het wordt tussen de 11 en 15 graden.